Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Consumenten hebben voor het eerst meer dan 20 miljard euro in één jaar uitgegeven aan online aankopen. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Het bedrag dat Nederlanders in 2016 uitgaven in webshops kwam uit op 20,16 miljard euro. Dat is zo'n 5 miljard meer dan in 2015. Opvallend is onder meer dat schoenen steeds meer online worden verkocht. Maar ook bijvoorbeeld de verkoop van witgoed en supermarktartikelen gaat steeds vaker via internet. Een gevolg is wel dat fysieke winkels steeds meer omzet verliezen aan webshops. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wil dat de politie diverser wordt. Niet alleen op straat, maar ook in de top, zegt hij in een interview met de Volkskrant. Hij zegt dat er in de politietop nog dit jaar 13 extra plekken komen voor wat hij noemt divers talent plek zijn niet alleen bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook voor ander personeel dat normaal gesproken niet snel naar voren komt bij sollicitaties, zoals vrouwen en homo's. Daarnaast worden leidinggevenden getraind om collega's die bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen maken terecht te wijzen. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft geregeld zijn persoonlijke e-mailadres gebruikt voor staatszaken toen hij gouverneur was van Indiana. Pence blijkt via zijn eigen e-mail ook zaken van staatsveiligheid te hebben besproken. Het mailaccount werd afgelopen zomer nog gehackt. Tijdens de verkiezingscampagne viel Pence Hillary Clinton nog hard aan... toen bekend werd dat zij als minister ook haar persoonlijke e-mail had gebruikt. De transportsector heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2009 minder omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het CBS deed vooral de scheepvaart en de luchtvaart het slecht door dalende prijzen. Verhuisbedrijven hadden een goed jaar door de aantrekkende huizenmarkt. In totaal daalde de omzet van de transportsector met een half procent. Het weer in de loop van de ochtend trekt lichte regen over. Daarin wordt het een graad of 8. Later droog met een matige zuidoostelijke wind en een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files in de Randstad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden bij Knoop het Velzen, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst, 8 kilometer. Daar ligt een lading glas op de weg. De linkerrijstrook is afgesloten, vertraging ongeveer drie kwartier.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 I will keep you took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground.